Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amsterdam ontslagen. Volgens de politie heeft hij misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden. Hij bekostigde allerlei privé uitjes uit politiebudget... en ook heeft hij politiesystemen geraadpleegd voor privédoeleinden... en vertrouwelijke informatie doorgegeven aan anderen. Zeker 30 Palestijnen zijn gewond geraakt bij een demonstratie aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. De Palestijnen gooiden stenen en staken autobanden in brand en volgens het Israëlische leger gooiden ze ook met brandbommen en andere explosieven. Ze werden beschoten door Israëlische militairen. Het is voor de derde vrijdag op rij onrustig in de regio. Sinds de demonstraties twee weken geleden begonnen zijn 30 Palestijnen om het leven gekomen en honderden gewond geraakt. De voormalige dubbelspion Skripal en zijn dochter werden al jaren bespioneerd door Russische inlichtingendiensten, zeker vanaf 2013. Dat schrijft de Britse nationale veiligheidsadviseur aan NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. De Skripals zijn vergiftigd, vermoedelijk met een zenuwgas dat op de voordeur van hun huis was aangebracht. Rusland heeft op de brief gereageerd met de aankondiging van een eigen onderzoeksrapport. En brieven en foto's van deelnemers aan het tv-programma Boer zoekt vrouw zijn door een beveiligingsfout tijdelijk openbaar toegankelijk geweest op internet. Omroep KRO en CRV zegt niet uit te kunnen sluiten dat documenten bij derden zijn beland. Weblog Slips ontdekte het lek. De site zag dat de documenten in een onbeveiligde online opslagplaats waren geplaatst. Hoe lang iedereen kon meelezen met de persoonlijke brieven... waarmee boerzoektvrouw deelnemers een boer proberen te verleiden... is onduidelijk. Wel zegt Caro en CRV dat het lek inmiddels is gedicht. Het weer, wolkenvelden en zon, bijna overal droog. Alleen in Groningen soms regen en later vanmiddag in het zuiden mogelijk.